Maarten Stultjes met het NOS Journaal. Om zelfinstellingen. Soms weigeren agenten psychische hulp omdat ze niet tussen mensen willen zitten die ze zelf van straat hebben gehaald. Uit onderzoek blijkt dat meerdere agenten zelfmoord hebben gepleegd nadat ze onvoldoende zorg hadden gekregen. Gemiddeld maken elk jaar zeven politiemensen een einde aan hun leven. Volgens de Verenigde Naties dreigt de grootste humanitaire crisis sinds de oprichting van de VN in 1945. Meer dan 20 miljoen mensen dreigen om te komen van de honger. Volgens de VN is er voor juli ruim 4,5 miljard euro nodig. Voor Jemen, Zuid-Soedan, Somalië en het noordoosten van Nigeria. Gisteren gaf het Nederlandse kabinet al 2 miljoen euro om de crisis in de vier landen te helpen bestrijden. De Amerikaanse president Trump heeft de Palestijnse president Abbas uitgenodigd voor overleg op het Witte Huis. Abbas gaat in op die uitnodiging, hebben beide partijen bekendgemaakt. Trump is niet populair bij de Palestijnen omdat hij vaker heeft gezegd dat hij de banden met Israël wil aanhalen. De twee presidenten spraken gisteren telefonisch voor het eerst sinds Trump aantrad. Een man van 29 uit Lingewaard zit vast voor het maken, verspreiden en bezitten van kinderporno en voor ontucht met een minderjarige. De man was volgens de Nijmeegse zender N1 flexwerker bij een instelling voor onder andere jongeren met een beperking. Ook zou hij les hebben gegeven bij een judoclub in Arnhem. De man werd eind vorige maand aangehouden. Deze week is zijn voorarrest met drie maanden verlengd. Het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog, al zijn er wel veel wolkenvelden.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 cut it up one time. Come on.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 i say a little bit, a little this time I really mean it. I hope it's clearly understood. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl You just feel what you want.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 living dangerously. honey, bring it close to my lips. honey, bring it close to my lips. honey.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 纪念你。